Roland Muller van de economieredactie heeft de details. Al over een week moeten de importheffingen ingaan die Trump nu heeft bedacht. Als Europa dan iets wil verkopen aan Amerika komt er dus 50% bovenop. En dat doet Trump omdat eh, volgens hem de Europese Unie misbruik maakt van de VS. We leggen veel te veel regels, beperkingen en belastingen aan de Amerikanen op waardoor ze hierbij bijna niks kunnen verkopen. Nou, de timing van dit alles is eh, duidelijk niet voor niks. Op dit moment zijn er gesprekken gaande over de handel tussen de VS en de Europese Unie. En Trump wil duidelijk hiermee de boel op scherp zetten. Universitaire ziekenhuizen in Nederland zijn begonnen met een actie voor Gaza. Om de beurt houden medewerkers twee minuten stilte... omdat ze vinden dat iedereen recht heeft op medische zorg. De aftrap was vanmiddag in Leiden. De stilteactie is de komende dagen steeds in een ander UMC. Oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk heeft toch nog te zien gekregen hoeveel geld hij verloren is bij goksite Unibed. En probeerde het al een tijdje, maar Unibed weigerde telkens inzicht te geven. Beugelsdijk stapte naar de rechter en een paar uur voor de zitting kreeg hij toch ineens een overzicht. Het bedrag ligt waarschijnlijk rond de 100.000 euro. Beugelsdijk wil dat terug hebben omdat de site geen vergunning had in ons land. En Veilig Verkeer Nederland is niet blij met een nieuw kunstwerk in het Brabantse Veghel. Daar staat sinds kort een 3,5 meter hoog beeld van een vrouw die aan het fietsen is. Maar ze heeft haar handen niet aan het stuur. We vinden het geweldig dat fietsen eh, zo positief wordt neergezet in Brabant. Daar zijn we heel erg blij mee. Eh, wel willen we meegeven, fietsen met losse handen ziet er misschien leuk uit, maar het is natuurlijk niet echt veilig. Nou, hopelijk inspireert het kunstwerk vooral om vaker en veilig de fiets te pakken. En we zijn heel benieuwd naar de rest van de kunstwerken. Want er staan er inderdaad nog meer langs de Brabantse fietsroute. Daar hebben alle fietsers wel hun handen aan het stuur. En sommigen hebben zelfs een helm op. Het weer nog steeds een lappendeken van buitjes. In het zuiden is het wat vaker droog. Het is een graadje of 14 op dit moment. Morgen ook wisselvallig en vergelijkbare temperaturen. Alleen in het oosten kan het een paar graden warmer worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A9, Alkmaar richting Diemen. Voor Amstelveen 10 minuten oponthoud. De ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Utrecht 10 minuten vertraging.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 The other guy. I never want to live a lie. If it's wrong to tell the truth, what am I supposed to do? speak my mind If it's wrong to do what's right I'm prepared to testify Loving you with all my heart's a crime And I'm guilty Girl, I follow my heart Follow the truth Right from the start Please don't leave me this way I'm guilty now All I have to say If it's wrong to tell the truth What am I supposed to do?